Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de weg tussen Herenberg en Zeddam in de Achterhoek... is bij een verkeersongeluk een motorrijder omgekomen. Een auto en een motor kwamen daar vanochtend door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing... waarna de motor over de kop sloeg. De motorrijder overleefde dat niet. Een vrouw achterop raakte zwaar gewond. De auto reed door en botste enkele honderden meters verderop op een boom. De drie inzittenden maakten zich uit de voeten. Twee van hen konden worden ingerekend. Naar de derde wordt nog gezocht. Leden van een studentendispuut in Amsterdam zijn door hun vereniging berispt over een ontgroening in het buitenland. Nieuwe leden moesten bij de ontgroening vorig jaar, waarschijnlijk in Roemenië, punten verdienen door seks te hebben met een vrouw in een steeg. Ook was er de opdracht regel een vluchteling. Het gaat om het dispuut ARES van studentenvereniging Langs, de ena grootste van Amsterdam. Langs noemt de opdrachten van het dispuut mensonterend en zeer ongepast... maar voegt eraan toe dat niet alle opdrachten zijn uitgevoerd. Er loopt nog een onderzoek. In de eredivisie heeft AZ in Arnhem met 2-0 gewonnen van Vitesse. Beide doelpunten werden gemaakt door Pavlidis. Met drie zegens in drie wedstrijden gaat AZ in de eredivisie aan kop... samen met PSV en Twente, dat uit bij Volendam met 2-0 won. Ajax liet opnieuw punten liggen. De uitwedstrijd bij Fortuna Sittard eindigde in 0-0. En begin van de middag was Feyenoord veel te sterk voor FC Utrecht. Het werd in de gal gewaard 5-1 voor de Rotterdammers. De Nederlandse volleybalsters hebben op het EK brons veroverd. Oranje won in Brussel in de troostfinale van drievoudig kampioen Italië in drie sets. De finale van het EK volleybal tussen Turkije en Servië wordt vanavond gespeeld. Het weer. Hier en daar sluierbewolking, maar het blijft droog. Minima vannacht tussen 8 en 14 graden. Morgen opnieuw zonnig met wat sluierwolken. Het wordt dan 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat via de voorknopend de Nieuwe Meer 6 kilometer met 10 minuten vertraging.